Mark Visser met het NOS Journaal. Treinreizigers moeten binnen enkele jaren nog maar één keer hoeven in- en uit te checken... ook als ze onderweg op een andere vervoerder overstappen. Een proef daarmee begint dit jaar op de Vallei-lijn in Amersfoort. In een debat over de OV-chipkaart beloofde staatssecretaris Mansveld... dat het eenmalig in- en uitchecken maximaal een jaar na de proef wettelijk geregeld is. Nu moeten reizigers nog uitchecken en opnieuw inchecken als zij overstappen op een andere vervoersmaatschappij. dat is niet gebruikersvriendelijk, vindt een Kamermeerderheid. Minister Kamp stelt zijn besluit over gaswinning op en bij Terschelling een jaar uit. Kamp zou eigenlijk deze zomer beslissen of Tulip Oil een gaswinningvergunning krijgt. De Tweede Kamer sprak zich eerder al uit tegen de plannen. De regeringspartij PvdA schaarde zich vanochtend bij de tegenstanders, waardoor er een meerderheid ontstond. In Den Haag is vanochtend een manifestatie gehouden tegen gaswinning op Terschelling. De demonstranten vinden dat boringen het milieu te veel schaden en daarnaast relatief weinig opbrengen. De 13 regionale omroepen gaan meer samenwerken. Zo kunnen ze de bezuinigingen die staatssecretaris Dekker heeft opgelegd beter opvangen. Er verdwijnen 150 tot 180 banen. Dat staat in een plan van Roos, het samenwerkingsverband van de regionale omroepen. De omroepen krijgen van de overheid 17 miljoen euro minder. Afdelingen als personeelszaken, financiën en marketing van de verschillende regionale omroepen worden de komende jaren samengevoegd. De redacties worden niet gecombineerd. Zij blijven dus nieuws en achtergronden maken in hun eigen gebied. Ook blijven de 13 hoofdredacteuren de redacties leiden. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd het vaakst in het zuiden en westen, want inwaarts is een bui mogelijk.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 Nou, Muziek draaien, ja. Dan aandacht te besteden aan de vinyl 50 natuurlijk. Die, eh, pas, eh, of die nieuwe prachtige vinyllijst die eh, sinds een aantal maanden operationeel is. Meestal komt rond, zo rond drie uur de nieuwe lijst online. Dus dat gaan we wachten tot die tijd draaien we iets uit de oude lijst. En natuurlijk ons classic album. Ja, dat mag niet ontbreken. Nee, nee. Het mag niet ontbreken, die oude lijst. Of eh, die classic album, natuurlijk. Vandaag is het een hele speciale Graham Nash. We kennen de man natuurlijk van het trio Crosby, Stills en Nash. En ook van het kwartet Crosby, Stills, Nash en Young. Daarvoor eh, was hij een van de belangrijke mensen in de band The Hollies. Meningsverschillen over de kant van de muziek die het op moest... Eh, die uh, eh, leidden ertoe dat hij de Hollies vaarwel zijn. En eh, naar Amerika verhuisde waar hij verkering had met Joni Mitchell. Ja... En zo maakte hij dus kennis met uh, Stephen Stills en, en David Crosby. En nou ja, de gevolgen kennen we daarvan. Ja, die Hollies die wilden een album gaan maken. De Hollies Sing Dylan. En dat zag Graham Nash helemaal niet zitten. Die wilde met de Hollies gewoon een beetje meer de Beatles kant op, zeg maar. Een beetje de progressievere muziek. En eh, nou, dat, eh, dat lukte dus niet. Dus eh, vertrok hij en ging hij naar Amerika toe. Waar hij vervolgens prachtige muziek ging maken met die andere heren. Maar ook solo. En eh, het eerste album wat hij maakte in zijn eentje... dat is het album Songs for Beginners. En dat is het album dat ik hier op de draaitafel heb liggen. Jawel. Oh, nou moet ik mijn best gaan doen. Albert-Jan Vos komt erbij zitten. Nou, dan moet ik wel mijn best gaan doen. La la la la la. Goed, nou, eh, dus laten we daar maar eens mee beginnen eh, met een track van het classic album van deze week. En voor de mensen die een tijdje niet geluisterd hebben, ja, u weet het, we hebben de formule veranderd. Hè? We hebben niet meer drie LP's. Nee, we gaan eh, aandacht besteden aan de vinyl 50 en één classic album op vinyl. En die vinyl 50, ja, dat halen we uit de computer, want ik kan niet al die platen dus iedere week meeslepen. 50 platen meenemen, dat kan niet hoor. Kost me mijn rugje, dat gaat niet. Dus vandaar dat we het op deze manier doen. En zo eens even kijken of de lijst al online is. En meestal gebeurt dat rond drie uur. Dus dan krijgt u in ieder geval in de tweede uur de nieuwe top 3. Jawel. En nu Graham Nash. dat. En dat was uh, Kajak. Ja. Albert-Jan vroeg al, wat was dit voor moois? Nou, dat was Kajak. Gewoon, Kajak. Eh, prachtige plaat. Uh, Nostradamus in the Faith of Man. En ehm, ja, dat komt toch een beetje uit de vinyltijd. Dus vandaar dat ik dat ook maar eens even draai. Ik denk, ik doe het gewoon. Kan mij het schelen. Ja. En we gaan weer naar Graham Nash. Ja. Ja, echt waar. We gaan weer naar Graham Nash. when your love has moved away. You must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry, cause she is gone. She is only moving on chasing mirrors through a haze. geweldige plaat. het eerste soloalbum van, eh, van deze man. Oh, wat gebeurt er nou toch allemaal weer? Oh ja, gaat goed. Songs for Beginners is het eerste soloalbum van de Engelse singer-songwriter Graham Nash. Eh, de muziek eh, van Songs for Beginners werd opgenomen in de Wally Hyder Studio 2 in Los Angeles. En Studio C in San Francisco. De albumhoes werd ontworpen door Gary Burden. Eh, op het album spelen eveneens Neil Young onder het pseudoniem Joe Yankee. En David Crosby, met wie hij deel uitmaakt van de supergroep Crosby, Stills, Nash Young. Deze groep die had eh, in de tijd een korte pauze ingelast. En in de zomer van 1971 ehm, werden de soloalbums Songs for Beginners... If I Could Only Remember My Name van Crosby en Stephen Stills van Stephen Stills opgenomen. Atlantic Records bracht Nash's album op 28 mei 1971 uit. Eh, zeven weken na de uitgave van het Crosby, Stills Nash album Four Way Street. Zo, bent u weer een beetje op de hoogte van deze informatie. Straks nog wel wat meer informatie, maar moet niet te veel gekletst worden natuurlijk. Eh, wat ik nu ga doen, ehm, ik ga even een plaatje draaien. Eh, de nummer 1 van de vinyl top 3 van vorige week... En eh, dat was eh, Jacco Gardner. Man hadden we nog nooit van gehoord. Maar hij eh, kwam zomaar ineens binnen. In die vinyl 50. En nou, hier komt hij. Jacco Gardner. albums die eh, afgelopen week eh, nieuw binnengekomen zijn. Royson Murphy heet eh, de meneer. En het nummer dat heet Exile. En nogmaals, dat is allemaal uit de afgelopen week. Want de nieuwe lijst is er nog niet. Maar dat komt wel hoor, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. we hebben alle systemen openstaan. Dat zodra die online komt, dan weten we het ook. Goed, we gaan naar het uh, album Military Man. nee, wat zeg ik nou weer? Dat was het eerste liedje wat we ervan draaiden. Military Banders. En daarna natuurlijk het eh, prachtige Better Days. Ehm, even kijken, wat had ik u nog meer verteld? Oh ja, eh, Nash was eigenlijk, eh, Graham Nash was eigenlijk helemaal niet van plan om een album op te nemen. Maar het, uh, het stronden van zijn relatie met zangeres Joni Mitchell... inspireerde hem tot het schrijven van de liedjes Better Days, Simple Man en I Used To Be King. Hij schreef Simple, Simple Man op de dag dat eh, Mitchell en hij uit elkaar gingen. En speelde het diezelfde avond tijdens een concert van Crosby, Stills en, en Ness en Young. De protestliedjes Chicago en Military Madness werden als single uitgebracht. Nou, Military Madness heeft u intussen gehoord. Chicago komt nog. Eh, we gaan nu eh, nummer 3 draaien, want we draaien meestal deze LP helemaal. Dus alle nummers komen aan bod. En zo ook het volgende liedje. Nummer 3 dus van kant 1 van eh, Songs for Beginners. Graham Nash en Wounded Bird. I've watched you go through changes that no man should face alone. take to heal or tame the horse. The choice is still your own. But arm yourself against the pain a wounded bird can give. And in the end, remember it's with you you have to live. And in the end, remember it's with you you have to live. stand your ground. I think you've got the guts it takes to win. But you must learn to turn the key before she'll let you in. And understand the problems of the girl you want so near. Are you wear the coat of questions till the answer hat is here? You'll wear the coat of questions till the answer hat is here. Serenade your angel with a love song from your eyes. Grow a little taller, even though your age defies. Feel a little smaller and in stature you will rise. A hobo or a poet must kill dragons for a bride. And humble pie is always hard to swallow with your pride. was dat. Van eh, Graham Nash. Van het album eh, Songs for Beginners. En eh, dat werkt dus weer niet. Dus ik moet even snel iets, iets verzinnen. Ja, nou dat is niet zo moeilijk. Want dat heb ik hier wel klaarstaan. Dus daar gaan we dan. En nummer dat heet I Love You Honey Bear. En dat is van Father John Smith. John Smith. En I Love You Honey Bear. Ja, en je houdt het niet voor mogelijk. Niet alleen nieuwe artiesten komen uit, maar ook oudere artiesten komen met eh, remakes of eh, reissues. Eh, een van de grootste waar al maandenlang naar uit wordt gekeken is ehm, de nieuwe van de Stones. Maar we hebben ook de Beastie Boys. Ja, die hebben ook uh, een reissue. En dit nummer heet Hey Ladies. funky. Eh, reissue van, eh, van de eh, Beastie Boys. Het nummer dat heet Hey Ladies. En ja, een van de belangrijkste reissues komt eraan. Hè. 5 juni gaat het allemaal gebeuren. Dan komt het nieuwe... nou, nieuw. <laughs> nee, niks nieuws aan. Maar dan komt het legendarische Stones album Sticky Fingers opnieuw uit. In allerlei verschillende varianten. Waaronder een luxe vinylversie. En dat wordt dan niet een enkele, maar een dubbele LP. En dan heb je een tweede LP waar dan hele aparte Ehm, opnames, demo's, eh, ah, alternatieve versies opstaan van de nummers die eh, ook op het album Sticky Finger staan. 5 juni gaat het dus officieel gebeuren. En eh, ik beloof u dat mijn uiterste best zal doen om, om hem zo snel mogelijk hier te hebben. Ja, en dat we hem dan ook in de vinyljaren integraal gaan draaien. Die prachtige nieuwe een nieuwe release van de Stones. Van dat legendarische album Sticky Fingers. 5 eh, juni dus is eh, de, release datum. Met de originele hoes. Ja, dat wordt ook nog even vaststellen. Hè? De, de, originele hoes komt er weer om met die ritsluiting. Dus eh, het wordt, het wordt zeer de moeite waard. Goed, we gaan wederom naar het classic album van deze week. Graham Nash, Songs for Beginners. Intussen is de nieuwe, online, de nieuwe eh, lijst van de vinyl 50 is online. Ik heb hem gezien. Mooie top 3. Echt een leuke top 3. Ik ga nog niet vertellen wat, want dat hoort u na drieën wel. Maar het is een mooie top 3. Kan ik u vast verzekeren. Goed, Graham Nash en I Used To Be A King. I used to be a king And everything around me turned to gold I thought I had everything Now I'm left without a hand to hold But it's alright, I'm okay were you. For what it's worth, I must say I love you. And in my bed late at night, I miss you. Someone is gonna take my heart. No one is gonna break my heart again. used to be a king. And everything around me turned to rust. It's cause I built my life on sand. And I watched it crumble in the dust. Yeah, but it's alright. I'm okay. I wanna know how you are. Be King van eh, Graham Nash. Een nummer dat hij dus eh, schreef. Eh, op de dag dat zijn verkering met, met Joni Mitchell uitging. Ja, nou ja, kan gebeuren. Kan je mooi liedjes schrijven als je verkering uit... Ook als je verkering aangaat trouwens. Kun je ook mooie liedjes schrijven. Goed, eens even kijken. Dat, we draaien nog een nummer van die LP. Want ik zit nog eventjes in de computer wat dingen eventjes samen te stellen. Dus ehm, ja, nou, dus nog een nummer van het, album. Van het album. En uh, Songs for Beginners en dat heet Be Yourself. is Graham nog een keer. How does it feel when life doesn't seem real and you're floating about on your own? Your life is uncertain, so you draw the curtain, pretending there's nobody home. But don't theorize, look in your eyes. They can't tell lies, though you disguise what you see. The mirror is free. We once had a savior, but by behavior. The one that was worth it is gone. Songbirds are talking and the runners are walking. A prodigal son is coming home. Don't theorize. Look in his eyes. They won't tell lies. But if he defies what you see, he'll give you ourselves not to see the truth and the lying, the dead and the dying, a silent majority. But don't theorize, look in their eyes, are they telling lies? The ones that they learn on TV. What a way to be free. Yourself was dat. Nummer van eh, de Songs for the Beginners van eh, Graham Nash. Nou, ik zei het al, de nieuwe lijst is online. En eh, het staat, er staan weer interessante dingen in. En een daarvan is deze, die ik u nu ga laten horen. Er is natuurlijk weer veel te doen rondom B.B. King. Allesmaal nou waar is of niet is. Ik vind dat allemaal een beetje, beetje belachelijk. En uh, ja, nou ja, misschien is het een manier. We zullen het allemaal wel afwachten of het allemaal uit is wat... wat naast de familie bereden dat hij vermoord zou zijn. Ik vind het een beetje waanzin. Een man van tegen de 90. Maar goed, eh, er is wel een nieuw album van hem op vinyl eh, binnengekomen. In die vinyl 50. En eh, daar ga ik een stuk van draaien. Ja, als het allemaal lukt tenminste. Als het allemaal wil, zoals ik het wil. Dan hoop ik dat het allemaal ook gebeurt. En <clears throat> dat ziet het nog niet naar uit. <laughs> of het allemaal wil, zoals ik het wil. Want die koppeling die werkt weer dus niet. Nou, het gaat weer lekker allemaal, jongens. Het gaat weer helemaal goed met uh, eh, BB King. BB King heeft geen zin vandaag. Oh, toch wel? Nou, vooruit dan. Ja, daar komt hij, hè? Live from Dallas, Texas. Mix Uptown proudly presents... The legendary King of the Blues. Mr. B.B. King. church, ladies and gentlemen. And now, with pride and pleasure, I bring to you that dynamic gentleman of the blues, Mr. B. B. you Eh, Jonathan Jeremiah. Dat nummer dat heette Oh Desire. <clears throat> Ook een uh, track die enige weken geleden binnenkwam eh, van, van de vinyl top 50. Ja, het is even zoeken. Want normaal gesproken hebben ze altijd lekker een... een, een en, een snelkoppelingetje staan. Maar dat, dat lukt nu niet meer. Dat hebben ze nu niet. Dus het is een beetje zoeken voor me nu. maar goed, het, het komt allemaal goed. Ik ga nog een nummer draaien van ons classic album van Graham Nash. Tot het nieuws en het weer. En daarna komen we terug. I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love, and never hurt so bad at the same time. I am a simple man And I play a simple tune I wish that I could see you once again Across the room Like the first time I just wanna hold you I don't wanna hold you down I hear what you say what you're saying and you're spinning my Simple Man van Graham Nash. Album Songs for Beginners. Straks meer in het tweede uur. Maar eerst natuurlijk na drie uur de nieuwe top 3 van de vinyl top 50. het is een, een leuke top 3, kan ik u vast verzekeren. Gaat hem zo horen, na drie uur. Tot zo. eerst het NOS nieuws van 3 uur.